voor spoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De grootste problemen als gevolg van het winterweer zijn voorbij... maar helemaal veilig is het nog niet op de weg. Voor bijna het hele land geldt code geel. Het kan glad zijn door sneeuwristen of doordat gesmolten sneeuw op het koude asfalt weer is bevroren. Op Schiphol stonden de afgelopen nacht 1300 veldbedden... waarop gestrande reizigers konden overnachten. De luchthaven hoopt vandaag weer min of meer normaal te kunnen vliegen. En de NS verwacht dat ook de treinen vandaag weer volgens de dienstregeling zullen rijden. Gelderland wil dat opnieuw gekeken wordt naar de uitbreiding van Lelystad Airport. Het provinciebestuur werkte tot nu toe mee, maar vindt dat die samenwerking niet goed verloopt. Zo lijkt de overlast voor omwonenden groter te worden dan was verwacht. Er moet nieuw onderzoek gedaan worden, vindt Gelderland. De man die gisteren een aanslag pleegde in de metro van New York... zegt dat hij met zijn daad wraak wilde nemen op de Amerikaanse luchtaanvallen op IS. Volgens Amerikaanse media stond hij niet met IS in contact... maar was hij wel door de terreurgroep geïnspireerd. Bij de aanslag raakten drie mensen licht gewond. De dader liep zware verwondingen op. De rechtbank heeft opnieuw ten onrechte iemand veroordeeld voor de Puttense moordzaak. Dat zegt althans Ton Derksen, een emeritus hoogleraar die ook een belangrijke rol speelde bij de vrijspraak van Lucia de Berk. De rechtbank zou verkeerde conclusies verbonden hebben aan DNA-onderzoek. Ron P., die 18 jaar kreeg, had vol onschuldig te zijn. Negen van de tien basisscholen zijn vandaag gesloten vanwege de lerarenstaking. Dat schatten de organisatoren. De meesters en juffen willen een hoger salaris en een lagere werkdruk. Het kabinet heeft al ruim 700 miljoen euro extra toegezegd, maar de stakers eisen minstens het dubbele. Het weer, hoewel het licht dooit kan het glad zijn. Het wordt in de loop van de dag 2 tot 5 graden met enkele winterse buien en soms zon. Tegen de avond gaat het weer licht vriezen. Vanaf morgen iets warmer en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land is het door sneeuwresten en bevriezing plaatselijk glad. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam een half uur extra reistijd tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de verbindingsweg eh, naar de A5 richting Haarlem dicht. En daarom staat op de A4 richting Amsterdam tussen Hoogmade en Schiphol 40 minuten vertraging. A7 hoorn een hele lange file tussen Hoorn en Knopend Zaandam. De spitstrook is dicht door ijsvorming. 24 kilometer en anderhalf uur extra reistijd. 20 minuten minuten daarentegen over 12 kilometer op de A12 Utrecht-Den Haag. De, tussen de Meer en nieuwe brug door een kapotte hijskraan.